Michel Koenen met het NOS-journaal. De diefstal van iPhones vorig jaar op Schiphol was een stuk groter. Dat heeft de marechaussee bekendgemaakt. Een eerste onderzoek naar gestolen telefoons leidde naar een nog grotere zaak. En criminelen hebben in december bij Schiphol-Oost een lading iPhones gestolen... ter waarde van 16 miljoen euro. Drie verdachten werkten bij bedrijven waar de telefoons lagen. De marechaussee heeft de afgelopen maanden 11 verdachten aangehouden. Ook zijn 9200 iPhones teruggevonden in Nederland en Duitsland. Bij één van de verdachten zijn goudstaven en veel cashgeld gevonden. Viskramen en viswinkels vermelden amper informatie over de vis die ze verkopen, terwijl dit wel verplicht is. De Consumentenbond deed onderzoek bij bijna 100 zaken. Slechts eentje had alles op orde. Zo werd de precieze naam van de vis, het herkomstgebied en de vangst- of kweekmethode vermeld door het ontbreken van de informatie wordt het volgens de Consumentenbond moeilijk om te kunnen kiezen voor duurzamere vis. De NVWA zou strenger moeten controleren op het ontbreken van bordjes. Supermarkten hebben hun zaken wel goed op orde. In Amsterdam-Zuidoost heeft de politie gisteravond een levende baby gevonden in een ondergrondse container. Samen met de brandweer is de baby eruit gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis. Geslacht of leeftijd wil de politie niet zeggen. Ook is onduidelijk hoe lang het kind al in de container lag. En de politiebonden willen vanaf 7 uur geen boetes meer uitdelen voor kleine overtredingen. Ze doen dat uit protest tegen het vastlopen van de cao-besprekingen in december. Politiebond ACP stelt dat het kabinet niet met een fatsoenlijk loonaanbod over de brug wil komen. De bonden roepen hun leden op om alleen bekeuringen uit te delen bij grote overtredingen... zoals te hard rijden en het schenden van de coronamaatregelen.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 Door de verlenging zijn er volgens het demissionaire kabinet wel wat versoepelingen mogelijk. In Amsterdam-Zuidoost heeft de politie gisteravond een levende baby gevonden in een ondergrondse container. Samen met de brandweer is de baby eruit gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis. Texas wil een einde maken aan de praktijken van energiebedrijven. Die vragen nu soms recordprijzen voor stroom... nu er zoveel problemen zijn door de extreme kou. Bedrijven mogen voorlopig niet meer inwoners afsluiten... omdat ze niet hebben betaald. Het weer vrij zonnig en droog. Het wordt 11 graden op de Wadden en bijna 20 graden in het zuiden. We used to be able to dance on the table with nothing but stars in our eyes. Where we'd make believe, and with all of our dreams, we would color outside of the lines.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 Dip, come back, then up, sound easy now. Let me as it fell And now you're in my way I trade my soul for a wish Pennies and dimes for a kiss I wasn't looking for this But now you're in my way Your stare was holding Ripped jeans, skin was showing Hot night, wind was blowing Where you think you're going, baby? Hey, I just met you voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mis cinco lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me me tienes buqueado. Sí, si fuera la Uru me tuviese parqueado. Dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gástalo en Sephora. ya no compren Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. doctora pero motora. Yo estoy para ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo.